Freddy van met het NOS-journaal. In Keulen zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen islamitisch extremisme. De politie heeft pepperspray en waterkanonnen ingezet. Zo'n 2500 hooligans en rechtsextremistische jongeren lopen door de stad... en gooien met flessen en vuurwerk naar agenten. De betogers roepen leuzen als buitenlanders eruit. Minister Dijsselbloem is tevreden over de uitkomsten van de Europese stresstest voor banken. Alle Nederlandse banken zijn in staat om een eventuele nieuwe crisis te doorstaan. De bankencrisis is daarmee definitief achter de rug, hoopt Dijsselbloem. Hij denkt dat deze test het vertrouwen terugbrengt van investeerders en spaarders. In Taarlo, in Drenthe, is het lichaam gevonden van een vrouw van 54 uit Assen die werd vermist. De auto van de vrouw met daarin haar lichaam werd uit een kanaal gehaald. Jansje Takens werd sinds 14 oktober vermist. Tel Aviv heeft de schoolreisjes van leerlingen van groep 8 naar Jeruzalem opgeschort, omdat daar steeds meer schermutselingen zijn tussen de politie en Palestijnse jongeren. Er zijn extra agenten in Jeruzalem ingezet en veiligheidstroepen om de rust terug te brengen. De scheidend president van de Hoge Raad, Geert Korstens, vindt dat er grenzen moeten worden gesteld aan het aantal strafzaken waarbij wordt geschikt. Bij zware delicten zou de rechter altijd het bewijs moeten toetsen, zei hij in het tv-programma Buitenhof. Het OM schikt strafzaken steeds vaker met een geldboete om een langslepende rechtszaak te voorkomen. En in de eredivisie heeft koploper PSV gewonnen van FC Utrecht. Het werd in Utrecht 5-1. Utrecht speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man. Pek Zwolle speelde met 2-2 gelijk tegen SC Heerenveen. En Feyenoord won in Leeuwarden met 1-0 van SC Cambuur. Het weer. Het blijft bijna overal droog. Zeer lokaal is kans op wat regen. Vannacht wordt het 10 graden. Morgen eerst nog veel wolken en later wat zon.